uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet kan geen asielcrisis uitroepen. Dat zeggen ambtenaren in stukken die premier Schoof naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vanochtend vroeg de Tweede Kamer om die documenten, maar de premier wilde ze niet geven. Uiteindelijk ging hij toch akkoord. Na uren wachten waren er opnieuw verbaasde gezichten, want een flink deel van de papieren was zwart gelakt. GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans bladerde er doorheen. Voorzitter Advies, zwart. Kern van het voorstel, zwart. Interventie spreektekst, zwart. Zwart. Nog meer zwart. Worden wij nog wel een beetje serieus genomen hier, eh, voorzitter? Hoe kunt u nou zulke stukken naar de Kamer sturen waar je bijna niks in kan vinden? Maar er bleek dus toch wel wat in die stukken te vinden. Ambtenaren zeggen dat het kabinet geen asielcrisis kan uitroepen... omdat het niet om een noodsituatie gaat, zoals een oorlog of overstroming. Hezbollah zegt dat Israël achter de ontploffende walkie-talkies en piepers zit. Gisteren en eergisteren waren er in Libanon en Syrië explosies bij mensen van Hezbollah. Ruim 30 mensen kwamen om het leven, duizenden anderen raakten gewond. Volgens Hezbollah zijn de aanvallen een oorlogsverklaring van Israël. Israël zelf heeft nog niks gezegd erover. En een primeur op Schiphol vandaag. Daar zoeft nu een zelfrijdende rolstoel rond om minder valide mensen naar de gate te brengen. Mijn collega Bo mocht het ding uittesten. Hij gaat niet meteen rijden, dus, dus ga vooral zitten. Oké, zo. Ik wil wel naar New York. Weten we bij elke gate? exacte gate weet ik niet, maar ergens op de D-pier. Dus ik zou zeggen, eh, toets gate D2 in. Ja. En, eh, hou je vast. Oké, okay. nou ga ik. De rolstoel die rijdt 3,5 km per uur, dus dat gaat niet heel erg hard. Ehm, en hij remt ook af als er mensen eh, in de buurt komen. Dus hij houdt echt rekening met de omgeving. Normaal gesproken worden mensen die niet zelf naar de gate kunnen lopen... begeleid in een soort golfkarretje. Het gaat trouwens om een test die een jaar duurt. Dan nog het weer. Op veel plekken zonnig, 22 tot 24 graden.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 De meeste files leveren maar een minuut of vijf vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de N201 is het erg druk. Vanuit Horen naar Hilversum tussen Vinkenveen en Loenersloot nog 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Vreeland en de aansluiting met de A2 ook 20 minuten.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 Dat is Dusty Springfield met The Summer Is Over. night away with the day was green is now hay. sun Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet kan geen asielcrisis uitroepen, staat in een ambtelijk advies aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil met noodmaatregelen het asielbeleid aanscherpen, maar dat kan niet, staat in de stukken. Er is geen sprake van een noodsituatie. Hezbollah beschouwt de aanval op hun communicatiemiddelen als een oorlogsverklaring. Leider Nasrallah noemde de aanvallen een terroristische daad. Inlichtingenbronnen gaan ervan uit dat Israël achter de aanvallen zit. De politie heeft een man en een vrouw uit Breda aangehouden... die vermoedelijk handelden in extreem sterke pijnstillers. Duizenden pillen werden gevonden op een postsorteercentrum. De twee hebben ze waarschijnlijk op de post gedaan.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 Bring all the girls to the men with clout. And then we'll see who can bust who out. If I had the chance to get with you, there's nothing in the world that I can't do. Say we get together tomorrow too. I wanna get with you. Wanna get with you. like it didn't happen. The way that your lips move, the way you whisper slow. was wel eentje van eh, het eerste soort wat ik ooit eh, kocht in de vinylwinkel. Eh, over vinyl gesproken. Straks in het volgende uur in Alternative FM hebben we het erover. Want volgende week is het Haarlem Vinyl Festival. En waar heb ik het dan over, over het vinyl? Bij dit nummer, dat was The Look of Love van ABC. Die, die ik als puber, tiener ooit had gekocht. Nog eentje tot aan het nieuws van 7 uur. Ook eh, dit is zo'n eh, stemmingsgevoelige plaat. Nummer, hoe je het maar noemen wilt. En de man heeft ook zelf aan autosport gedaan. En ooit wilde Mark Kok, een journalist destijds van het Haarlems Dagblad, hem interviewen. En toen zei Chris Ria, fuck off! Waarmee hij dus duidelijk zijn visitekaartje afgaf. Eh, en Mark Kok naar het interview kon fluiten. dit is heel gevoelig.